Zes uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Realiserende Fatah-beweging van president Abbas. Ook ontbindt Hamas zijn regerende comité in de Gazastrook... en wil de beweging meewerken aan vrije verkiezingen. Daarmee is een eenheidsregering voor de Palestijnse gebieden dichterbij gekomen. Sinds tien jaar heeft Hamas het voor het zeggen in de Gazastrook... en regeert Fatah op de westelijke Jordaanover. Leden van Hamas en Fatah praten sinds vorige week in Egypte over verzoening. Turkije roept de Duitse ambassadeur opnieuw op eh, het matje. Aanleiding is een Koerdisch festival in Keulen... waar massaal steun aan de verboorde organisatie PKK werd betuigd. Turkije vindt dat Duitsland het festival had moeten verbieden. Het is het zoveelste incident dat de verhoudingen tussen beide landen op scherp heeft gezet. De kermis op het Malieveld in Den Haag is gisteren voortijdig beëindigd na vechtpartijen. De politie sprak van een chaotische sfeer. De kermis zou eigenlijk tot middernacht duren, maar de politie stuurde de bezoekers een uur eerder al naar huis. In het westen van Oostenrijk heeft een man van 38 zijn twee dochters van 4 en 7 en zijn vrouw doodgestoken. Waarom is niet duidelijk. Toen de gealarmeerde politie de, deur van de woning in Hohenems wilde forceren, pleegde de man zelfmoord door zichzelf in de borst te steken en daarna uit het raam te springen. Twee tropische stormen zijn onderweg van de Atlantische Oceaan naar de eilanden in het Caribisch gebied. Als ze uitgroeien tot orkaankracht, dan kunnen Lee en Maria veel schade aanrichten. Vooral Maria vormt een bedreiging voor de eilanden, waaronder het zwaar getroffen Sint Maarten. In het oosten van Duitsland is een Poolse automobilist betrapt met een dodelijke hoeveelheid alcohol in zijn bloed, 4,86 promiel. De man van 38 werd aangehouden toen, zijn, toen hij bijna een ongeluk veroorzaakte op de snelweg. Zijn auto is in beslag genomen. Het weer. Het is mistig met hier en daar een bui en de mist kan lang blijven hangen.